en 1 miljoen is voor mensen die zijn gevlucht naar Bangladesh. Minister Ploemen had al een miljoen beschikbaar gesteld... maar het Rode Kruis vroeg om meer. Volgens de minister is het van levensbelang dat de situatie van de Rohingya zich normaliseert... en dat de hulporganisaties snel hulp kunnen bieden. De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan de Duitser Rainer Weiss en de Amerikanen Barry Barish en, de Kip, en Kip Thorne voor hun onderzoek naar zwaartekrachtgolven. Dat is een uitwerking van de ideeën van Einstein. De winnaars krijgen een bedrag van 9 miljoen Zweedse kroon en dat is bijna 940.000 euro. België heeft een imam van de grote moskee in Brussel tot ongewenst vreemdeling verklaard. Volgens de staatssecretaris van Asiel en Migratie is hij een geradicaliseerde salafist en is hij een gevaar voor de samenleving en de nationale veiligheid. De grote moskee in Brussel wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië en wordt geregeld in verband gebracht met fundamentalisme. De verblijfsvergunning van de imam wordt niet verlengd en de imam is tegen dat besluit in beroep gegaan. Kinderboeken zijn steeds populairder. Vorig jaar werden er ruim 10 miljoen verkocht, ruim 10% meer dan het jaar ervoor. Inmiddels is een kwart van de verkochte boeken geschreven voor kinderen. De brancheorganisatie KVB Boekwerk maakte dat bekend ter gelegenheid van de Kinderboekenweek die vanavond begint. De populariteit van kinderboeken wordt onder meer toegeschreven aan de hoge kwaliteit ervan. Tot besluit nog het weer. Enkele buien, maar ook zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Ook dan is het een graad of 15. Donderdag is er enige tijd regen en dan staat er ook veel wind. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de meer een 7 kilometer met ruim een kwartier vertraging.